met het NOS-journaal. Door een staking in de haven van Rotterdam kunnen er geen containerschepen worden gelost. Shorters die containers op schepen en kaders losmaken en vastzetten... hebben het werk voor 48 uur neergelegd. Ze willen een betere CAO. Daardoor kunnen er nu ook geen containerschepen uitvaren. Die kunnen niet naar zee als die containers niet vastgeshort zijn. In het water bij Volendam is vanmiddag het lichaam gevonden van de vermiste Duitse toeristen. De vrouw van 32 raakte ruim een week geleden vermist in de haven van Volendam. Ze was daar met drie vrienden op vakantie op een motorboot. De afgelopen dagen is er met boten, helikopters en drones naar haar gezocht. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. In Egypte wordt voor de derde dag op rij onderhandeld over het 20-puntenplan voor Gaza. Israël en Hamas praten via vertegenwoordigers met elkaar in Sharm el-Sheikh. Ook de Palestijnse islamitische jihad zegt vanavond aan te schuiven bij die onderhandelingen. De terrororganisatie houdt meerdere Israëlische gijzelaars gevangen in Gaza. De Egyptische president Sisi zegt dat hij zeer bemoedigende berichten heeft gekregen over de voortgang van de gesprekken. De Duitse burgemeester, die gisteren zwaar gewond raakte bij een steekpartij... is mogelijk neergestoken door haar adoptiedochter. Volgens de Duitse politie en het OM is de vrouw niet langer in levensgevaar. Duitse media melden dat de dochter afgelopen zomer... haar moeder ook al eens aanviel met een mes. Van de naar Schiphol rijden nog de hele avond veel minder treinen. Ongeveer de helft van de treinen is uitgevallen. Zowel intercities als sprinters gaat het om. En dat is het gevolg van een technische storing. Die storing begon rond 1 uur vannacht. Omdat het herstel veel hinder veroorzaakt... zal ProRail de storing komende nacht gaan oplossen. Het weer, nog wat motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. In het oosten en zuidoosten kans op mist. Koelt af naar een graad of 9. Morgen eerst af en toe zon. Later veel bewolking en zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Weidewormen staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging is er een ongeluk gebeurd. De linker ook is dicht. En de N235 Amsterdam richting Purmerend... tussen Het Schouw en Ilpendam 4 eh, kilometer met een kwartier vertraging.